NOS Nieuws van 6 uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Constitutioneel Hof in Spanje verbiedt een bijeenkomst van het Catalaans parlement. Het gaat om het debat van komende maandag. Regio-president Puigdemont zei gisteren dat hij dat debat wil aangrijpen... om de onafhankelijkheid uit te roepen. De Catalaanse Socialistische Partij, fel tegenstander van afscheiding... was daarom naar het Hof in Madrid gestapt. Het Hof oordeelt nu dat een debat over onafhankelijkheid ongrondwettig is. De Utrechtse alfitra moskee blijft toch open. Gisteren besloot de rechtbank nog dat de moskee moest worden ontruimd... omdat er een huurachterstand is van een half jaar. Maar vandaag werd bekend dat het bestuur het gebouw heeft gekocht. Een aantal Utrechtse politieke partijen wil weten... waar het bestuur het geld vandaan heeft gehaald. De moskee kwam eerder in opspraak omdat de Koranschool voor kinderen anti-westers zou zijn. Minister Ascher riep ouders vorig jaar op om hun kinderen van de school af te halen. Ongeveer 700 vrouwen met borstimplantaten klagen over serieuze gezondheidsklachten. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM in opdracht van de Inspectie voor de Gezondheidszorg. De klachten lopen uiteen van pijn en kapselvorming tot chronische vermoeidheid en gewrichts- en spierklachten. Bij iets minder dan de helft van de vrouwen verbeterde de situatie nadat de implantaten waren verwijderd. Bijna een kwart van de burgemeesters wordt bedreigd door criminelen. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek dat het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft laten uitvoeren. 4000 burgemeesters, wethouders en ambtenaren werden ondervraagd. Volgens de onderzoekers is er ondanks de bedreigingen geen sprake van grootschalige beïnvloeding. Het weer nog. De noordwestelijke wind neemt langzaam verder af.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 In de Randstad is onder andere veel verdraging op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn. Tussen Amersfoort en Barneveld 40 minuten oponthoud. De A2 Amsterdam-Den Bosch tussen Apkoude en Utrecht 16 kilometer en meer dan een uur verdraging. Want de Leidse Rijntunnel is dicht door een technisch probleem. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen Delft en Dorp 13 kilometer. Daar ligt een verkeersbord op de weg. Drie kwartier verdraging op de A15 van Nijmegen naar Gorkum door een ongeluk bij Echtelt. De linkerrijstrook is dicht. De file begint begint al bij Dodewaard.